Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt de Hamas-brigade in Rafah volledig te hebben vernietigd. De generaal die de operatie leidde zegt dat er meer dan 2000 strijders zijn gedood... en dat er ruim 13 kilometer aan tunnels is verwoest. Hamas heeft nog niet op de claim gereageerd. Rafah ligt in het zuiden van de Gazastrook en was, voordat het offensief in mei begon... het toevluchtsoord voor 1,4 miljoen ontheemden. Door de aanvallen van Israël moest een groot deel van hen opnieuw vluchten. De vaccinatiecampagne tegen polio in de Gazastrook is afgerond. Ruim 550.000 kinderen onder de 10 jaar hebben in nog geen twee weken tijd een vaccin gekregen. Dat ging met een druppel in de mond. Het doel was om 90% van de kinderen te vaccineren en dat lijkt te zijn gelukt. Er is volgende maand nog een tweede vaccinatieronde nodig, maar het is nog onduidelijk wanneer die precies begint. Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher wordt voorzitter van een adviescommissie over Joodse roofkunst. Het gaat om kunstwerken die Joodse Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog moesten afstaan aan de nazi's. Een deel daarvan is teruggegeven aan de eigenaren of hun nabestaanden, maar van sommige werken is de herkomst niet vast te stellen. Asscher gaat met zijn commissie adviseren wat daarmee moet gebeuren. De Nederlandse tennissers hebben nog uitzicht op het eindtoernooi van de Davis Cup. Na het verlies in de groepsfase van België wist Oranje afgelopen avond te winnen van Brazilië. Wesley Koolhof en Botik van de Zandschulp wonnen in Bologna het beslissende dubbelspel. Zondag moet Oranje nog tegen Italië. De beste twee uit de pool gaan door naar de Davis Cup Finals in november in Malaga. Het weer. Langs de kust kan nog een bui vallen. Vooral in het binnenland koelt het vannacht flink af. De minima variëren van 3 tot 11 graden. De dag begint met wat buien. Later wordt het vanuit het noorden droog en breekt de zon door.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 Life is a party if you want to And love can be a sunny day make it. A simple smile can chase away every rainy day. Just say hello. close your eyes. Give me your eyes waterfall flowing in the night Life is like a river flowing its own way me You are like a river running through my veins oh, You gotta seize the moment You gotta play it cool she lie?